4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op de snelweg A13 bij Delft is een schietpartij geweest. Daarbij is één zwaar gewonde gevallen en die is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft vijf mensen aangehouden... maar of ze allemaal iets met de zaak te maken hebben is niet duidelijk. De A13 is bij Delft in de richting van Rotterdam afgesloten. Politie doet daar onderzoek naar de schietpartij. President Obama heeft in het geheim toestemming gegeven voor Amerikaanse steun aan de opstandelingen in Syrië. Zou begin dit jaar al gebeurd zijn, melden bronnen in Washington aan persbureau Reuters en de Amerikaanse tv-zender NBC. Koeners. Met Obama's toestemming kunnen geheime diensten als de CIA het Syrisch verzet actief ondersteunen. Obama zou geen toestemming hebben gegeven voor wapenleveranties aan het verzet. Wat de steun verder inhoudt is niet bekend. Het Witte Huis wil het verhaal niet bevestigen. Wel is bekend dat de VS de Syrische oppositie steunt met 25 miljoen dollar, onder meer voor communicatieapparatuur, en ook is 64 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille en werd vijfde. Bij de vrouwen plaatste Ranomi Kromowidjojo zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld. Ook Nick Driebergen is niet door. Hij werd in de halve finale van de 200 meter rugslag vierde. In het Olympisch badmintontoernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Zij verloor in de achtste finales van de Indiase Saina Nehwal, de nummer vier van de wereld. Dan het weer. Buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook later vanochtend nog buien. Pas vanmiddag vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt vanmiddag zo'n 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, een melding op de A13 vanwege de schietpartij waar ik het eerder over had. De A13 is in de richting van Rotterdam tussen Delft en Delft-Zuid dicht. Dus bij knooppunt Prins Klausplein een omleiding ingesteld. Verkeer richting Rotterdam volgt Utrecht. Dat is de A4, de A12, dan keren bij Gouda en vervolgens de A20. Andere meldingen zijn er ook. De N14 Leidsendam richting Den Haag. Die is tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Voorschoten dicht. Dat is vanwege opkomend grondwater. En tot slot de N598, de hut De Plank. Die is tussen Margraten Gulpen en Rijmerstok in beide richtingen afgesloten. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. last call. heeft hebben net een eh, nieuw album gemaakt onder de titel Rebirth. Maar ik liet je nog eens keer een oude horen van hem uit 1983. En dan heb ik het over Jimmy Cliff met zijn Reggae Nights. En volgende week dan is hij voor een optreden in Nederland. Volgende week woensdag dan zal hij eh, Paradiso aandoen voor een show... En dan zal hij die Reggae Nights ongetwijfeld ook zingen. En natuurlijk ook nieuwe nummers van dat nieuwe album dat hij net heeft uitgebracht. Rebirth. Jimmy Cliff dus. Dit wordt de derde uur de nacht in het anders hier bij de Vader op Radio 1... met eh, dadelijk spiksplinternieuw materiaal van Calexico en Elton John... Er is eh, uit de oude doos <laughs> een plaat van eh, The Marvelous. En je kan ook voor de tweede keer gaan luisteren naar een sketch van Kees van Kooten en Wim de Bie... die dan de kleren hebben aangetrokken van uh, Jet en Koosje van Veenendaal.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 Said I, I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise the toast. Cause I found someone to carry side. I had no reason to run. So will someone come and carry me home oh, tonight.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 Tonight. En je hoorde de gasten van uh, Fun. pielde nog eventjes eh, een stukje door toen ze daar in de studio waren van Giel. 22 mei, jongsleden, toen werd dit uh, fraais allemaal opgenomen in de studio's van 3FM. Deze opname van uh, Fun. En dit is dan nieuw wat je gaat horen. Calexico, band uit de Verenigde Staten. Tusken, Arizona, daar komen ze vandaan. En die nieuwe single die heeft als titel Splitter. hebben van deze gasten. Eh, Calexico, dus uit eh, Arizona. En dat Calexico is ook de naam van een plaats. Ehm, dat eh, is een plaats die ligt tegen de mm, Amerikaans-Mexicaanse grens aan... op Amerikaans grondgebied, maar dan bij de staat Californië. In ieder geval, daar kan je Calexico vinden, maar Calexico... dus ook de naam van de band. De band die over een maand in Europa zal zijn voor een aantal optredens. En een van de optredens zal plaatsvinden in Groningen... bij Take Root Festival op 15 september, een paar dagen later... 19 september dan zal het gezelschap optreden even over de grens nou even, <laughs> in ieder geval voor sommige mensen is eh, Brussel dichterbij. Dan zullen ze optreden 19 september in de Ancien Belgique. Calexico dus, de nieuwe single die je hoort, Splitter. En dit is ook een nieuwe single, maar dan in een live versie. Een studiosessie. Hier is Miss Montreal. I had a bottle, both to myself. And now I'm lying out on the floor. Who knows how long I'll be here. And everybody says I'm a mess. But they ain't got a clue who I am. it better when it hurts. Oh. I got a list of the guys I can call, and they just give me all that I want. They wanna try and save me. I'm not afraid to live in the dark. I come alive when I de nieuwe single van onze Miss Montreal. En deze opname die ik je liet horen, die kwam uit de eigen studio's wederom. Wederom een opname uit het programma van Giel. Twee weken geleden toen was ze te gast daar. En je kan haar gaan bekijken volgende week. Want dan zal Miss Montreal optreden in Maasbree. Dat ligt in eh, Noord-Limburg. Daar zijn op dit moment de ossenfeesten aan de gang. Elke avond is er wel eh, een of ander spektakel. Zo kan je eh, zaterdagavond gaan kijken naar het optreden van Bertolf maar er zijn ook eh, andere genres die eh, zullen verschijnen... tijdens die ossenfeesten, boerenblaskapellen en dergelijke. Maar in ieder geval eh, Miss Montreal. Dus volgende week zal dat zijn op het... ossenfeestfestival Festival volgend weekend. In ieder geval Miss Montreal en Jorda hier met Better When It Hurts. Oud materiaal van Frank Zappa. 60 albums heeft hij in zijn leven gemaakt. Ze komen binnenkort allemaal opnieuw uit. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll read. screaming, I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then tried to make me say when. She had my balls in a vice, but you left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Bobby Brown in 1979 en ook te vinden op het album Shake Your Beauty. Frank Zappa dus. zoals ik al zei, het eh, oeuvre van Frank Zappa omvattende 60 albums. Het zal allemaal opnieuw uitkomen. Dat komt eh, binnenkort. Het zal eh, net gebeurd eigenlijk. Eh, er komt er een worp van maar liefst twaalf albums in één keer. En het gaat hier om de volgende LP's. Freak Out, Absolutely Free, Lump Gravy... Vervolgens eh, We're Only In It For The Money Cruising With Robin and The Jets. Uncle Meat, Hot Rats. dat zijn allemaal albums uit de jaren 60. En uit de jaren 70 vervolgens Burnt Weenie Sandwich, Weasels Rip My Flesh... Chunga's Revenge, Fillmore East en Just Another Band From L.A. Nou, die twaalf albums die zijn dus eh, net verschenen, heruitgekomen... En ze zullen er in gedeelten nog meer albums verschijnen van Frank Zappa. Heruitgaven allemaal uh, geremasterd, gedigitaliseerd, et cetera, et cetera. Je weet niet wat je hoort, maar dit was in ieder geval uit 1979 van dat album Shake Your Beauty. Je kan luisteren naar eh, Frank Zappa en eh, Bobby Brown. Dit is een 18 anders bij de vader op Radio 1. Es un que siempre Un poquito de son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un menejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará. us. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. the upper class. jes weer hier bij de 18:00 uur de faraa nou, je hoorde eh, om te beginnen Quantic en Nicodemus met uh, eh, Ma Swing is Tropical, een recente opname. En dit wat je net hoorde, dat is dan weer een uh, verleden, de jaren 80, 1983 om precies te zijn. No Fish Today, het is van de LP Tropical Gangsters van Kid Creole en de Coconut. En die band bestaat nog steeds, die doen nog steeds optredens. Op dit moment zijn ze in Zuid-Frankrijk waar ze een aantal festivals aflopen. Dus <laughs> wie weet komen ze nog wel eens een keer Nederland bezoeken voor een groot van oud festival of zo. Of een eh, festival waar eh, artiesten uit lang vervlogen tijden optreden. Zoals Bospop bijvoorbeeld, eh, waar de afgelopen zomer Tom Jones te zien was. Ik noem maar wat op. Kid Creole en de Coconuts dus met No Fish Today, Too Many Fish in the Sea. Dat brengt ons bij Motown geluiden van Marvelets. Look here girls, take this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Zit dit voor de medegroep, eh, de Motown medegroep... The Marvels Too Many Fish in the Sea... een compositie van Norman Whitfield en eh, Eddie Holland... That's Too Many Fish in the Sea. Er is een nieuwe eh, cd uit van Elton John. Nieuw materiaal? Nou, niet helemaal. Het is bewerkt materiaal. Elton John, wat ik al zei, er is een nieuwe cd van hem uitgekomen... met oud materiaal, maar wel opgepoetst materiaal. Het album dat heet Good Morning to the Night. Hierop muziek die hij in de jaren 70 opnam. Maar het is bewerkt door eh, Nick Littlemore en Peter Mays. Twee producers waarvan die Nick Littlemore een aantal jaren geleden bekend werd... omdat hij een van de mensen was van de groep Empire of the Sun... Nou, die mensen die hebben dus, eh, die twee, die hebben een keer Elton John ontmoet. En daar is een eh, vruchtbare samenwerking door ontstaan. Elton John heeft uh, oud materiaal afgestaan dat dan bewerkt is door deze Pieter Mees en Nick Littlemore op dat album Good Morning to the Night. Ik liet je al eerder, een paar weken geleden, kennismaken met een ander nummer van dat album, Set. Was in Engeland op dat moment een single. In Nederland heeft men gekozen voor een andere single, namelijk Good Morning to the Night. Maar ik liet je Weer een handel nummer horen van eh, dat album, dat nieuwe album van Elton John. Namelijk uh, eh, Foreign Fields. the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell. Een hoe? Een wat? Een Northumbrian doedelzak. Daarmee werd hij begeleid. En verder hoorde je natuurlijk ook nog een aantal andere instrumenten. En dit eh, bijzondere instrument, die Northumbrian doedelzak... die werd bespeeld door eh, mevrouw Catherine Tickle. Een hele beroemde verschijning in uh, folkkringen. En heeft diverse albums gemaakt, zo'n ruim tien albums. En toert ook overal in de wereld bij folkfestivals dan voornamelijk. Maar werkt ook, in deze hele vrije, werkt ook mee in deze hele vrije opname van eh, Sting. Een van de mooiste nummers zo van Sting vind ik eh, zelf. Fields of Gold, dat kon je beluisteren. Zo dadelijk... Um <laughs> een verkleedpartij. Kees van Koot en Wim de Bier gehesen in vrouwenkleren. Jet en Koosje Venendaal. Wie weet, misschien kennen ze nog wel. En voordat je die twee hoort, nog even een uh, eh, oude uit de jaren 80. It's Immaterial. Hey. Now just get in. And close the door. And put your foot down. You know, I like this suburb we're going through. I've been around here many times When I was young, we were gonna move out this way for the clean air, healthy, you know, away from the factories and the smoke. I like that shop too. You can get anything there, so just get in and we'll go for a ride. 39 miles, 45 minutes to Manchester. And that's my birthplace, you know. Driving away from home, 30 miles. Nee, Oh, nee. Niet langs die vrachtwagen en dergelijke, ha? Maar die staat stil, Jet. Niet langs, zei Koos. Dan wachten wij maar tot die doorrijdt. Ja, dan botsen ze op onze achterkant, hoor, Jet. Ik kan dat niet zien, Koos. Zo'n vrachtwagen vol met biokalfjes, hè? Ach, nee, dan zie je de neusjes, Jet, door die luchtspleten opzij. Maar deze is dicht, hoor. Nou, dan zitten er misschien wel illegale Chinezen in, hè, en dergelijke. Ach, kind, je kunt toch niemand meer vertrouwen op de grote weg? Ik vind het zo inconsequent van je, Jet. Je eet het toch? Nooit, Koos. Ik eet nooit kalfsvlees. Ja, maar Chinees toch wel? Ik passeer hem gewoon, nee, maar hoor. ik zie dat metafysisch. Dat weet je best. Ja, het is lekker weer geworden, hè? Ik denk wel dat we in de tuin kunnen zitten bij tante Hortense. Nee, overdrachtelijk. Oh, ik dacht dat je de beeld bedoelde. Eh, tante woont in Zeist, Koos. Op de rand van Zeist en de beeld, hè? Ja, maar dan valt ze toch onder de beeld? Nee, andersom. Daar staat het. Kijk maar maar. zien Zie je wel? En dan moeten we rechtsaf, Koos. Ik weet het nog van de vorige keer. Dan moet je rechts voor sorteren, ja. Koos. Rechts voor sorteren. Ja, nu. maar pas over 16 kilometer, Jet. Kijk maar, daar staat het. Zijst rechts 16, hè? voor sorteren, Zijst Koos. 16. Nu. Anders laten ze je er niet meer tussen in Nederland. Nu. Ze zijn grappig, hè, die broekjes. Broekjes? Welke broekjes, Koos? Die meisjes. Daar, in alleen die strings. Op die billboard. Daar, rechts. Hij jakkie, bakkie, jakkie, bakkie. Links houden, Koos, links houden. Ik moest rechts voor sorteren. Blijf in deze baan, Koos. Niet naar rechts nou, gaan. links. Ga terug, Koos, anders denken ze dat wij het erom doen, hè? Nee, dat is het nou juist. Je doet ze niet erom, maar ertussen. Waar tussen? Tussen je billen. Wat doe je daartussen, Koos? Je string. Wie doet je string tussen je billen? Nou, daar hoef ik niet bij geholpen te worden. Dat kan ik zelf wel. Maar wat kan jij zelf wel, Koos? Mijn string aantrekken, Jet. Maar begrijp ik dat goed, Koos? Heb jij een string gekocht? Zo'n slattenslip, Ja. Zo'n, zo'n, zo'n kokottenculotte? Ik heb er wel vijf. Vijf? Jij draagt vijf van die, van die, van die, van, van, van die billenlente. Ja, hè, één voor één natuurlijk. Oh. Ze zitten heerlijk. Er, gebeurt echt wat met je, hè? Net of het leeft daar beneden. Ik ben stupefacos. Ik ben perplex en stupefa en désolé. En ik Penelope. Wat ben je, Koos? Penelope en Eurydice en Madame Recamier. Ja, metafysisch hoor. Het is meer het idee, hè? Het is gewoon spannend, romantisch. Je moet het zo zien dat het eigenlijk een omgekeerd decolleté is. We maken al zo weinig mee, Hoe oh, dat noem jij weinig meemaken en dergelijke? Als mijn enige zuster op klaarlichte dag op de grote weg... op 16 kilometer van Zeist langs haar neusweg zegt... dat zij zojuist de garderobe van een paaldanseres heeft aangeschaft. Nou, ik heb hem aan. Wat? Mijn string, de zwarte. Nu, hier. Hij rijdt heerlijk. Trek uit, Goos. Ja. Trek uit. Nou, dan moeten we even stoppen. Eh, ik bedoel, draai om, draai om. dat zit niet lekker. Het lintje moet achter jackie, je. Jakkie, jakkie, jakkie, bakkie. Over mijn lekkoos. We nemen de eerste afslag rechts. Maren. Niks te maren. De eerste afslag rechts. En dan rijden wij over de A12 en de E35 naar Veenendaal. Ja, daar komen we net vandaan. Naar huis. En daar pul jij die veter tussen je ordinaire kadetten vandaan... en dan trekken wij jou een keurig directeurbroekje van mij aan... en ik bel Tante Hortense, dat we wat later zijn. En oh, oh. vervolgens keren wij langs precies dezelfde weg, terug naar Zeist. Het is nu nog maar tien kilometer, hoor je. Zo ga jij niet in de tuin bij tante Hortense zitten, Koos. En zeker niet met oom Leo erbij. is want die lust er wel pap van. Ach, Koos, leer mij de mannen kennen. Nou, dan moeten we bij mijn Maarsbergen even naar het tankstation. Onzin, Koos. We hebben vanmorgen nog een volle tank gekocht. Ja, maar ik moet nog wat condooms trekken, Jet, voor oh, weekend. Nee, ik heb toch een heleboel condooms van het black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. With icy fingers up and down my spine.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 Spike Jones deed dat in de jaren 40 en de jaren 50. En je hoorde van het gezelschap That Old Black Magic. Werd voorafgegaan door Kees van Kooten en Wim de Bie als... Jet en Koosje Venendaal met de type planner. En dat werd weer voorafgegaan door Driving Away From Home. It's Immaterial, een jaren 80 proces. Proces, <laughs> jaren 80 succes. Driving Away From Home, van It's Immaterial dus. Dit komt uit Vlaanderen. Tam Barman en de zijne. Dan heb ik het over Deus. Hmm, tot aan het nieuws met Rashid Finch. En dan hebben we nog één uur. De nacht ging anders bij de Vader Radio 1. Waarin je een cd kan winnen. 3 cd-box van de Searchers. Maar eerst Deus dus. Lumberjacks looking now for trees. Chopping days out of centuries. but you'll get them on their knees cause they ain't so tough i heard things about him the dark sea is a callous host from north pole to pacific coast pure blood is the viking's toast but his heart will cry if he goes without it and the sirens always sing the chance from heaven not expecting to be heard but the love that it will make hearts ever of those that go. The sweet call of the distant shore. They don't know what they're wishing for. If they knock on the devil's door, they better make sure they got something to say. Everybody has a life to fill. They hate waiting and they can't sit still. And what is time but something to kill until there's nothing left? And the night has the last laugh. They all know I have a soul when it's yours to lose. You gotta pick your fights, you got work to do. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. In the minds, they're never late, cause there ain't no one that is waiting for them. And the sirens all will sing. The chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will hearts of those that go. exist, but they're not so tough. I heard things about him. Some say that they're running away from what or where, now they wouldn't say. On your own turf, you cannot stray, but you can get lost trying to find your way home. A virtue and a self. The sails will shiver, the promises will burn, and underneath